Kees Groot met het NOS-journaal. Stagemeester Heijmans van Weert een Syrisch gezin niet had moeten helpen onderduiken. Dijkhoff zegt dat de IND een beslissing heeft genomen... en dat het niet past als een burgemeester daar tussendoor fietst. Heijmans wilde voorkomen dat een moeder met vier kinderen zou worden uitgezet naar Duitsland. Dijkhoff zegt dat het gezin juist slechter af is nu het in het illegale circuit zit. Bij drie bomaanslagen in Bagdad zijn volgens de autoriteiten zeker 69 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslagen vonden binnen enkele uren van elkaar plaats op markten in Sjiïtische wijken. De bloedigste aanslag was op een markt in het noorden van Bagdad. Daar ging eerst een autobom af. En nadat omstanders en hulpdiensten waren toegesneld... blies een zelfmoordterrorist met een bomvest zich op. 34 mensen kwamen om, 75 mensen raakten gewond. IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Het Internationaal Olympisch Comité heeft bekendgemaakt dat 31 deelnemers aan de Olympische Spelen van Peking in 2008 alsnog positief zijn bevonden. Het gaat om nog niet bij naam genoemde sporters uit zes takken van sport en uit twaalf landen. Het bedrog kwam aan het licht nadat een groot aantal dopingmonsters opnieuw werd getest. Binnenkort zullen ook de resultaten bekendgemaakt worden van nieuwe tests van de monsters van de Spelen van 2012 in Londen. In Antwerpen zijn tientallen mensen veroordeeld voor belastingfraude in de diamantsector. Hun straffen liepen op tot vier jaar cel. Ook moeten ze samen bijna 100 miljoen euro terugbetalen die ze met de fraude hebben verdiend. Een Antwerpse koeriersdienst was de spil in de fraude. Via deze transporteur konden handelaren hun diamanten doorsluizen zonder belasting te betalen. Zo zou tussen 2000 en 2005 voor een half miljard euro zijn gefraudeerd. Het weer in het zuidoosten valt mogelijk nog een bui. Het is 13 tot 18 graden. Morgen meer bewolking en vooral in de middag wat buien. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Ik geef een overzicht van de files in de Randstad die 10 minuten of meer vertraging opleveren. Dat is die op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat tussen Blarikum en de afrit Bunschoten namelijk 10 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Delft-Zuid 4 kilometer. De meeste vertraging is er op dit moment op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Tussen Bad en Knopend Holendrecht staat 11 kilometer.